Twee uur. Frits Hemmelkamp met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu claimt de overwinning van de leiderschapsverkiezing binnen zijn Likud-partij. Volgens de eerste berichten heeft hij ruim 70% van de stemmen gekregen. De officiële uitslag wordt in de loop van de ochtend verwacht. Netanyahu is al 14 jaar partijleider van de Likud-partij... maar van de laatste 10 jaar als minister-president... Voor maart volgend jaar staan voor de derde keer parlementsverkiezingen gepland in Israël. Bij de laatste twee verkiezingen lukte het Netanyahu niet om een nieuwe coalitie te vormen. Oud-nieuwslezer Fred Emmer is overleden. Zijn familie heeft aan de NOS laten weten dat hij vredig is gestorven. In de jaren 70 en 80 was Fred Emmer een van de bekendste gezichten van de Nederlandse televisie. Emmer nam in 1987 afscheid van het NOS-journaal... Maar jaren later stond hij nog steeds hoog in de lijstjes van populairste journaalpresentatoren. Als nieuwslezer oogde hij gedecideerd en onkreukbaar. Fred Emmer is 85 jaar geworden. In Marokko is de journalist en activist Omar Radi opgepakt. Radi had zich op Twitter beledigend uitgelaten over een rechter. Daarop staat in Marokko een maximumstraf van een jaar cel. Radi sprak zich kritisch uit over de veroordeling van de Harik-beweging... Die demonstreert voor meer rechten voor bewoners van het Rifgebied in het noorden van Marokko. In Den Haag is een man van 28 uit Liverpool opgepakt. Volgens de Britse politie is hij een van de meest gezochte criminelen van het Verenigd Koninkrijk. De man is gisteren aangehouden tijdens een kerstdiner in een restaurant. Hij was al vijf jaar voortvluchtig en wordt ervan verdacht een bende te leiden... die met vrachtwagens, wapens en munitie van Nederland naar het Verenigd Koninkrijk smokkelt. Binnenkort moet de Nederlandse rechter bepalen of en wanneer hij wordt uitgeleverd. Het weer. De temperatuur daalt vannacht naar zo'n 3 graden. In het zuiden kan er een bui vallen en er is kans op mist.